ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten strengere regels komen voor dierenartsen. Dat zegt de ACM, die controleert hoe dierenartsen werken. De organisatie wil dat dierenartsen vooral bezig zijn met de dieren... en niet met zoveel mogelijk winst maken. Dat moet volgens de ACM in de wet worden vastgelegd. Want de huidige regels zijn niet meer van deze tijd. Ja, de regelgeving is een beetje ingericht naar aanleiding van het romantische beeld... wat misschien velen van ons nog hebben... van een plattelandsdokter of een, dokter Doolittle die... Uh, een eigen praktijk heeft met, een, eh, met iemand anders... en altijd klaar staat voor de dieren. Ja, de wereld is veranderd. Het zijn nu voor een belangrijk deel gewoon commerciële bedrijven. Volgens de ACM krijgen sommige dierenartsen nu een bonus... bij meer winst of een hogere omzet. En dat willen ze dus stoppen. De binnenstad van Brussel wordt geblokkeerd door honderden boeren met trekkers. Volgens de VRT zijn er nog meer boeren onderweg om zich aan te sluiten bij het protest. Ze demonstreren tegen een EU-handelsdeal met Zuid-Amerika. Boeren zeggen dat ze daardoor minder zullen verkopen... omdat dezelfde producten uit Zuid-Amerika een stuk goedkoper zijn. Bij een autobedrijf in Delft heeft de politie gisteravond duizenden tanks met lachgas gevonden. Die stonden op tientallen pallets en zijn in beslag genomen. Bij de inval zijn twee mannen van 31 en 32 uit Delft opgepakt. Ze worden verdacht van het bezitten van verdovende middelen en de handel daarin. Het Glazen Huis heeft dit jaar een recordbedrag opgeleverd. Dan heb ik het natuurlijk niet over het Glazen Huis in Den Bosch... maar dat in het Duitse Essen. Vier radio-dj's maakten daar dagenlang radio voor het goede doel. Beter goed gejat dan slecht verzonnen, zullen we maar zeggen. Hier ist das WDR 2 Weihnachtswunder. Tag und Nacht live aus dem Glashaus in Essen. Jetzt spenden und Musik wünschen. 15 Millionen 644. Ja, gisteravond werd het eh, Duitse eindbedrag bekendgemaakt. Dik 15 miljoen euro dus. De actie werd voor het vierde jaar gehouden bij de Duitse radiozender WDR2. Het idee van zo'n glazen huis komt natuurlijk van 3FM. De DJ's van 3FM gaan vanmiddag rond half vijf het huis in... en worden dan een week lang opgesloten in Den Bosch. Heb ik het weer nog voor je. In het hele land is het behoorlijk grijs. In het westen en zuiden valt af en toe een bui. In het oosten van Brabant en Limburg kan de zon even gaan schijnen. Het wordt vandaag maximaal 10 tot 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen in beide richtingen dicht tussen de N201 en de Amstelveen.